Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het coronabeleid van de regering is te vrijblijvend en inconsequent. Dat zegt oud-RIVM-directeur Roel Coutinho tegen Nieuwsuur. Hij vindt dat premier Rutte het probleem goed schetst... maar dat hij de verantwoordelijkheid te veel bij de bevolking legt. Coutinho vindt dat er een landelijke mondkapjesplicht moet komen. Een Japans schip lekt olie voor de kust van Mauritius. Het schip was onderweg van China naar Brazilië... maar liep twee weken geleden vast voor de oostkust van Mauritius... De premier van het eiland spreekt van een ecologische noodsituatie. Op satellietbeelden is te zien dat de olievlek steeds groter wordt. Volgens de autoriteit is er 4000 ton brandstof aan boord. Het gestrande schip ligt vlakbij een beschermde baai waar een groot koraalrif in ligt. Het is een belangrijk leefgebied voor schildpadden en verschillende vissoorten. Mauritius heeft Frankrijk om hulp gevraagd om het schip te kunnen bergen. Het aantal coronabesmettingen in Frankrijk blijft toenemen. Gisteren werd een recordaantal van bijna 2300 nieuwe besmettingen geteld. Gezondheidsinstantie DGS zegt dat de indicatoren verslechteren... wat wijst op een actievere verspreiding van het virus door het hele land. Vooral onder jongvolwassenen. Frankrijk telt nu meer dan 30.000 gemelde coronadoden. Wel neemt het aantal opnames in Franse ziekenhuizen nog steeds af. Tientallen Libanese expats en Amsterdammers hebben in het Vondelpark... de slachtoffers van de explosie in Beirut herdacht. Als je het met Amsterdam vergelijkt... zou het gaan om een hele buurt die ineens ontploft, zei een van de organisatoren. Ze willen ook een inzamelingsactie op touw zetten om de mensen in Beirut te helpen. Bij de explosie dinsdag vielen zeker 155 doden en raakten 5000 mensen gewond. Honderdduizenden inwoners zijn dakloos geworden. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen is het zonnig en erg warm. In delen van het land geldt dan code oranje vanwege de hitte. Het kan 37 graden worden.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 Is it, is it wicked? We're loving it, loving it, loving it, we're loving it like that. Switch on, boy, you know the score. Rhyme so good I deserve I got so much solo when I step into the party. I wanna move somebody. I wanna move somebody. We're the masters of the ceremony. What does it take to be a garage MC? Personality, originality. On a microphone, it got to be the capital U-N-K-N-O. Oh, get down. Represents our London town. Bye bikers on the decks. Rock the discotheque and I'm back in his set. This one's for the heads out there. Party people, can you hear me clear? If you like it, let me see your hands it, we're loving it like that. DT Melody Shark EP, unknown to make you rock. Sing, we come to sing, and dance till we drop. Do you really like it? Do you really like it? We're loving it, loving it, loving it. We're loving it like this. Do you really like it? Is it, is it wicked? We're loving it, loving it, loving it. We're loving it like that. Do you really like it? Do you really like it? We're loving it, loving it, loving it. it way we. up and down, I'm over the pound, the microphone stand, you're the man. Rock loose, rock wild, you're the man. All of the girl that made the function. Get on, man, they move around. To the champion sound a we touch down. Uptown, diggy diggy down in the round. Come see, in the down, crown town. Yes, up and down, I'm over the pound, the microphone stand, you're the man. Rock loose, rock wild, you're the man. All of the girl that made the function. Get on, man, they move around. To the champion sound a we touch down. Uptown, diggy diggy down the round. Onyx stone, yeah, kicking it down. Bouncy it down. Sweet pea yakin' it down. G-Man kicking it down. Come on. Move your body round. Come on and get on down. It's the summer of baby cakes. And I know you got what it takes. The way you make me feel, the way that I am. When you talk to your friends and call me your man, tell her I'd like to thank you, thank you. Through good and bad times, the future just me and you. With my fun's high, with my fun's low. Just, just one thing I want you to know. I just want you to know. Oh, no, no Baby cakes het NOS nieuws van...